Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Rode Kruis denkt dat er dit jaar zo'n 30 miljoen euro nodig is voor hulp in de coronacrisis. Het geld is bedoeld voor het hele Koninkrijk, maar het meeste moet naar Caribisch Nederland, waar de toeristenindustrie is ingestort. Volgens het Rode Kruis is de hulp nog maanden nodig en gaat het om de grootste hulpactie sinds de watersnoodramp. Vier grote musea vragen om extra overheidssteun vanwege de coronacrisis. Volgens het Amsterdamse Stedelijk Museum, het Centraal Museum in Utrecht... Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het Kunstmuseum in Den Haag... is het steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector niet genoeg. De huidige steunmaatregelen gelden nauwelijks voor regionale en gemeentelijke musea... en zijn bovendien te streng, zeggen ze. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat hij binnenkort... de speciale coronawerkgroep onder leiding van vicepresident Pence opheft... Volgens Trump komt de VS geleidelijk in een nieuwe coronafase... en moet een nieuw team gaan kijken naar veiligheidsmaatregelen... en herstart van de economie. De uitspraak van Trump is opvallend... omdat het aantal doden in de VS nog niet afneemt. Gemiddeld zijn het er zo'n 1750 per dag. In het dorp Bergentheim in Overijssel is een auto gecrashed in de woonkamer van een huis. De bestuurder reed veel te hard en probeerde waarschijnlijk te ontkomen aan de politie. Volgens de regionale krant De Stentor zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Of dat bewoners zijn of mensen uit de auto is niet bekend. En de meerderheid in de Poolse Senaat is tegen het houden van de presidentsverkiezingen per post. De regeringscoalitie ziet dat als oplossing om de verkiezingen van zondag toch door te laten gaan. Maar de Senaat is bang voor een chaotisch verloop en mogelijk verkiezingsfraude. Het Poolse lagerhuis moet er nu een definitief oordeel over geven. Het weer eerst nog fris.